Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens een speech in het congres... Amerika bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Volgens Zelensky is het geen liefdadigheid... maar een investering in de wereldwijde veiligheid en democratie. Om zijn woorden kracht bij te zetten overhandigde Zelensky de strijdvlag... die Oekraïense soldaten hem een dag eerder in de belegerde stad Bakhmut gaven... aan Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zelensky kreeg een minutenlange staande ovatie van de senatoren en afgevaardigden. Steeds meer Nederlanders zeggen niet gelovig te zijn. Vorig jaar zei bijna 60% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder... niet religieus te zijn of te behoren tot een levensbeschouwelijke groepering, meldt het CBS. Een jaar eerder was dat nog 55%. Met name het aantal katholieken is afgenomen. Het Rooms-katholieke geloof is wel de grootste stroming in Nederland, gevolgd door antisme. Bij een schietincident bij een pompstation op de Ringbaan Oost in Tilburg is gisteravond een dode gevallen. Vijf verdachten zijn aangehouden. Ook is er een auto in beslag genomen die volgens Omroep Brabant als vluchtauto is gebruikt. Regionale media suggereren dat de schietpartij te linken is aan een incident met een rapper die op Curaçao is doodgeschoten. De politie wil dat niet bevestigen. Het kabinet gaat proberen de schade als gevolg van de omstreden mondkapjesdeal... terug te vorderen bij Siewert van Liende en zijn zakenpartners. Dat zei minister Helder gisteravond tijdens het Kamerdebat... over het onderzoeksrapport naar de mondkapjesdeal. Tijdens de coronapandemie kocht de staat voor 100 miljoen euro aan mondkapjes. Van Liende en zijn zakenpartners bleken daar miljoenen mee te verdienen... terwijl gezegd was dat het om niet was. Hoeveel de staat wil terugvorderen is niet duidelijk. Het weer in de ochtend vooral in het oosten en zuidoosten regen. In de middag vaker droog met in het westen wat zon. Het wordt vandaag maximaal 10 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het noorden en westen van het land komt plaatselijk dichte mist voor.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 Steeds meer Nederlanders zeggen niet gelovig te zijn. Bijna 60% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder... zegt niet religieus te zijn of te behoren tot een levensbeschouwelijke groepering. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens een speech in het congres... Amerika bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Volgens Zelensky is het een investering in de wereldwijde veiligheid en democratie. En in Israël heeft oud-premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt dat hij een nieuwe regering heeft gevormd. In de nieuwe coalitie zijn een extreemrechtse partij en twee ultra-orthodoxe partijen opgenomen. Het weer in de ochtend vooral in het oosten en zuidoosten regen. In de middag is het wat vaker droog, met in het westen af en toe ook wat zon. Het wordt vandaag maximaal zo'n 10 graden. Kerst op je radio.